City Dijkers met het NOS Journaal. De NS verwacht dat de komende dag alle treinen weer volgens schema kunnen rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring... en daardoor konden urenlang geen treinen rijden van en naar Utrecht. Rond half tien gisteravond kon het treinverkeer weer worden opgestart. Ook de uren daarna moesten reizigers nog wel rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Volgens de NS kon iedereen s'avonds wel weer met de trein naar huis. Amerika en Groot-Brittannië hebben opnieuw locaties aangevallen van de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de landen ging het om acht plekken. Onder meer een ondergrondse opslagplaats van de Houthis... en plekken waar rakettenlagen opgeslagen zijn getroffen. De Amerikanen zeggen dat Nederland de aanvallen ondersteunen. De afgelopen dagen hebben de Amerikanen en Britten al vaker doelen in Jemen aangevallen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël heeft twee plekken aangevallen in Zuid-Libanon. Volgens het leger ging het om, een, om observatieposten van Hezbollah. De door Iran gesteunde groepering en Israël vallen elkaar geregeld aan met raketten aan de grens... sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. De Japanse ruimtevaartorganisatie heeft nog hoop dat ze hun maanlander Slim weer aan de praat krijgen... Vrijdag lukte het Japan om het apparaat op de maan te krijgen... maar het kwam verkeerd op het oppervlak terecht... waardoor de zonnepanelen niet op de zon gericht waren... en de lander daardoor geen stroom krijgt. De hoop is dat de maanlander weer gaat werken... als het zonlicht wel op de panelen valt. De Japanse lander moet onderzoek doen naar diepere lagen onder het maanoppervlak.